Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Het ministerie van Justitie onderzoeken van ex-korpschef Bouwman... bij het declaratieschandaal rond de Centrale Ondernemingsraad van de politie. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving in NRC. Aanleiding zijn de exorbitante uitgaven... waardoor de Centrale OR afgelopen jaar in opspraak raakte. Het onderzoek moet onder meer uitwijzen of Bouwman een oogje toekneep... en de OR zijn gang liet gaan... in ruil voor instemming met de moeizame reorganisatie bij de politie. De uitgaven van de OR zijn na intern politieonderzoek bestempeld als onrechtmatig en ondoelmatig. tegen ex-voorzitter Gilte is vorige maand aangifte gedaan. VVD en CDA willen de wet voor buitenlandse verkeersovertreders aanscherpen. Nu ontlopen die vaak een boete, omdat hun adres niet binnen vier maanden wordt achterhaald. De partijen willen vanavond in de Tweede Kamer voorstellen om de termijn voor het vervallen van boetes op te rekken. Volgens het CDA is van alle boetes die vorig jaar aan Poolse automobilisten zijn uitgeschreven, maar een derde betaald. Nederland mag geen gratis racebaan voor Oost-Europeanen zijn, zegt CDA-woordvoerder Van Helvert. Drugscriminelen ronselen steeds vaker asielzoekers om een hennepplantage te beginnen. Een reeks arrestaties wijst daarop, meldt de Volkskrant naar eigen onderzoek. Ronselaars zoeken kwetsbare asielzoekers uit, maken een praatje en worden vervolgens een huisvriend... Voor je het weet heb je een kwekerijtje boven, zegt de advocaat van een Syriër in de krant. Wie betrapt wordt, krijgt vaak een taakstraf. De verblijfsvergunning komt doorgaans niet in gevaar. De ronselaars worden volgens de advocaat vrijwel nooit gepakt. Bij Weerdum in Groningen zijn vannacht twee aardbevingen geweest, meldt RTV Noord. De eerste schok had een kracht van 1,9, daarna kwam er eentje met een kracht van 2,2. Vooral die laatste beving moet volgens het KNMI goed te voelen zijn geweest. Bij kracht van meer dan twee wordt er vaak schade gemeld. Het was de afgelopen tijd juist vrij rustig in de Groningse bodem. Het weer vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Later op de dag gaat het regenen en het wordt maximaal 14 graden. Na vandaag blijft het wisselvallig met soms regen of een bui. Het wordt dan een graad of 10. De ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een drukke ochtendspits en de files worden maar langzaam korter. Files met 20 minuten of meer vertraging staan op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Stroe en Hoeverlaken 20 minuten. A4 daarna Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude een half uur. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere en Muidenberg een half uur. A8 richting Amsterdam tussen Westzaan en knooppunt Zaandam 20 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Kooimeer en Beverwijk 20 minuten... De A15 Rotterdam richting Gorkum is dicht tussen Hardingsveld, Giesendam en Gorkum. Er is afgelopen nacht een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, maar de rijbaan kan elk ogenblik weer open gaan. Op de A28 Zolle richting Amersfoort tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst een half uur verdraging. En op de N214 Papendrecht richting Leerdam voor afrit Gorkum 10 kilometer file met een uur verdraging.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 dit, maar dit was eh, dus de eh, Breakfast Club. En eh, dit bandje heeft een aantal iets gehad. En ehm, grappig aan deze, deze band, de Breakfast Club, daar staat Madonna. Ja, de Madonna die jij ook kent. Die was daar een onderdeel van. Zij was eind jaren 70, begin jaren 80 was zij de drummer van dit bandje. Ja. Ride on Track was een hele grote hit voor ze. En dat opent ook het tweede gedeelte van het prachtige programma... Zandvoort op zondag op deze 30 oktober 2016 de volgende Eredivisie.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 En eh, daarvoor Gravity 6 met Annie, You Save Me. Ehm, ik was een beetje afgeleid, want tot mijn grote verrassing... is het weer omgedraaid in ehm, de Kuip. Ongeveer 20 minuten geleden scoorde Jurgensen. Die scoorde in de 26e minuut 1-1 voor ehm, Feyenoord. En net eh, heeft, eh, is er weer een goal geweest. Kuit die mist een penalty, maar in een rebound tikt Karstorp raak. Daar staat het dus 2-1 in de Kuip. En eh, er is ook gescoord in Utrecht, want in de 35e minuut komt FC Utrecht op een dik verdiende voorsprong tegen NEC. Barisiet die tikt via doelman Delle binnen. De voorzet is van Zivkovic. En uh, Barisiet die staat op de juiste plek en via de NEC-keeper gaat de bal in het doel is gewoon meer dan verdiend. Dat het daar dus 1-0 staat en eh, bijna daar eh, rust. Goed, ik had eh, nog wat ander sportnieuws. Want Joost Sluiten is op het WGC HSBC Championship in Shanghai als 16e geëindigd. De titel ging naar de Japanner Hideki Matsuyama. Matsuyama nam op de tweede dag van het toernooi in China... waar 16 spelers van de mondiale top 20 actief waren... de leiding en stond die niet meer af. De slotdag maakte hij zes birdies en geen enkele bogey. Met een totaal van min 23 stelde hij de hoofdprijs 1,4 miljoen euro veilig... en bleef hij Daniel Berger en Hendrik Stenson 7 slagen voor... Luiten die klom in de vierde ronde nog zes plaatsen. Hij wisselde vier birdies af met twee bogies... en kwam uit op een totaal van min 7. Chris Kirk en Luke List die gaan uh, naar de derde ronde van het eh, Sanderson Farms Championship in Jackson. Dat is ergens in Amerika aan de leiding. Het Amerikaanse duo heeft met min 14 één slag voorsprong op Graham De Laat, Lucas Clover en Cody Gribble. De 31-jarige Kirk gaat zondag dus vandaag op jacht naar zijn vijfde zegen op de Amerikaanse Tour. En voor de eveneens 31-jarige List kan het de eerste titel worden. Dan nog even wat eh, honkbal, want de NBA zijn de... Oh nee, basketbal heb ik het over. De <laughs> basketbal, de NBA zijn de basketballers van titelhouder Cleveland Cavaliers en San Antonio Spurs... na drie duels nog altijd ongeslagen. Cleveland die won voor de vijftiende keer op rij van Orlando Magic. Daar werd het 105 en 99. De Cavs namen een marge van 22 punten, zagen Orlando terugkomen tot 88-85 maar gaven de zegen niet uit handen. LeBron James die was goed voor 23 punten en Kyrie Irving voor 20 punten. San Antonio won in zijn eerste thuisduel met 98-79 eh, van New Orleans Pelicans. En bij afwezigheid van de grote drie, Tim Duncan is gestopt... en Tony Parker en Manu Ginibili, die kregen rust... nam Goalie Leonard met 20 punten de honneurs waar. De uitslagen van gisteren zijn eh, Philadelphia 76ers tegen Atlanta Hawks. 72-104. Charlotte Hornets tegen Boston Celtics. 98-104. Cleveland Cavaliers, Orlando Magic hebben al verteld, 105 en 99. New York Knicks tegen de Memphis, eh, Memphis Grizzlies, 111-104. Chicago Bulls tegen de Indiana Pacers, 118-101. Denver Nuggets tegen Portland Trail Blazers 113-115. Milwaukee Bucks tegen de Brooklyn Nets 110-108. San Antonio Spurs hebben al eh, genoemd. New Orleans Pelicans 98-79. En de Sacramento Kings tegen de Minnesota Timberwolves werd 106-103. Goed, zometeen om half vier is hier weer. De Raggathon.nu plaat van deze week. Meer Simply Red met Jericho hem wel even, juist. Ja, dat is hem. ik heb gewoon eh, geen succes eh, vandaag met dat eh, dingetje. <laughs> Opzalte met dat ding. Weeks and Go, um, Rock Your World. waren natuurlijk de Jammers. Met onder andere Richie Wicks. En ze, hij deed het ook bijvoorbeeld met de, de mannen van Instant Funk. But you got your mind, wake up. En daarvoor een poging voor Mark Anthony met Tina Arena. I Want to Spend My Lifetime Love You. Die ga ik maar over twee weken weer draaien. Simply Red for Jericho. En ehm, ja, het is alweer eh, bijna 2,5 minuut voor half vier. Voor je gevoel half vijf. Maar het is echt half vier. Het is eh, tijd voor de Nu plaat voor eh, deze week. Even kijken, waar heb ik hem? Waar heb ik hem? Nou, daar. Deze week is het een track van Ozuna. Deze nieuwkomer in de reggaeton-wereld gooit hoge ogen met zijn mooie zangstem. Ozuna komt uit Puerto Rico en is vanaf 2015 eh, een eh, veelgedraaide reggaeton-artiest in de, het midden en zuiden van Amerika, of de midden- en Zuid-Amerika. De titel van het nummer is eh, Dille que te mi queras. Laat zich ongeveer vertalen als vertel me dat je van mij houdt. De videoclip is een beetje een 13 in dozijn. Maar het is wel een lekker nummer. En ehm, ja, eh, we hebben begrepen, alle Cubaanse bakvissen die vinden dit fantastisch. Echt waar. De Rackathon nu plaat uitgekozen door eh, Maarten Verheij, want hij heeft de verstand van Ozuna. En dan ehm, moet ik wel even, even kijken. Ja, daar is hij. Yo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. no vivimos enamorados ik vrees dat uh, Stay Gold een typisch geval van een eendagsvlieg eh, gaat worden... want vier jaar geleden was dit een grote hit. En daarna niks meer voor ze gehoord. Wallpaper en voor de Rackathon.nu plaat van deze week. Dat was Ozuna met Dilleke Temu Krios of zoiets dergelijks. Ik weet zeker dat Maarten Rijen dat eh, veel beter kan uitspreken dan ik. In ieder geval de Rackathon nu plaat van deze week was dat. Het is zes minuten over half vier. Je luistert naar de ZFM Zandvoort. En wij zijn de lokale omroep voor Zandvoort en Bentveld. Met nu Living in the Box met Living in the Box. Woke up this morning. three days I fought my way along roads packed with refugees, the homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone. The summer sun is fading as the year grows old. And darker days are drawing near.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 painful exodus. Sad, weary women, their children stumbling and streaked with tears, their men bitter and angry, the rich rubbing shoulders with beggars and outcasts. Dogs snarled and whined, the horses' bits were covered with foam, and here and there were wounded soldiers, as helpless as the rest. saw tripods wading up the Thames, cutting through bridges as though they were paper. Waterloo Bridge, Westminster Bridge. One appeared above Big Ben. A mass of human beings moved and suffered together. This was no disciplined march. It was a stampede, without order and without a goal. Six million people, unarmed and unprovisioned, driving headlong. It was the beginning of the rout of civilization, of the massacre of mankind. looked up enviously at those safely on board, straight into the eyes of my beloved Carrie. At sight of me, she began to fight her way along the packed deck to the gangplank. At that very moment, it was raised, and I caught a last glimpse of her despairing face as the crowd swept me away from her. Like a sun through the trees, you came to love me. make our way. You always love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now. Cause you're not. dat was, uh, <laughs> Justin, wat was een apparentijnen zeg. Justin Hayward met eh, Forever Autumn. Die is eh, van de film van de, film van de The War of the Worlds. Dat is een muziekalbum. Een luisteralbum van Jeff Wayne. En die Justin Hayward die heeft ook bij de Moody Blues gezeten. Maar dat even terzijde. Living in a Box daarvoor met Living in a Box. We kijken even op de velden. het staat nog steeds FC Utrecht NEC 1-0. En Feyenoord is beter. en daar staat er nog wel nog steeds 2-1 tussen Feyenoord en tegen Heerenveen. Goed, we duiken weer uh, de jaren 0 in voor Rihanna, S&M. Na, na, na, come on. till the end of time. korea Oh, dat helemaal eh, wild worden zoals ze hem zien. Wouter Hamel met Jovanka, As Long As You Love Me. En daarvoor Rihanna met SNNM. Het is eh, vier minuten voor vier op eh, deze zondag 30 oktober 2016. En hier zijn de Postmen met You Wait. very Hollyana is the roots. The foundation's built, we got proof. Rebel you spit with a tongue so sharp, it leaves several. Share grief for those who need the mind stats to make the stories. Clever thoughts like a Taurus, ideas that hit enormous. So we have to reach them if they know that already. The I've grown to a fold reason. And if God don't bless, there are reasons about achievements. Don't wait until your motivation stops breathing. See, life's a spell. What it is, no one can tell. We all just wait. Go through hell, but never changes. Like we don't know what it takes, but I will rebel and take the weight. God bless the renaissance Can't Go where the river runs dry. Finalize the lie. You wait until the judgment comes. You wait. Meanwhile, you're having some fun. the most fabulous, extremely various. The education we possess, they call it hazardous. We gave love, but snakes arrest, aid and trust, it's all a plot. Systematic thoughts, put the world for no results days full of illusions. The fabricated lust as amusement. Notice your contribution. We only human, not always perfect into what we're doing. Ruin your mind, and if you weak, you probably lose Somebody it. told me to give thanks and praises in the morning. Or there's a vibe feeling wrong. No going wait for no second warning. I wonder what's going on. We try to change its first priority. Use music as entertainment to reach my people in minority. See, the life's a fair. What it is, no one can tell. We all just wait. Go through hell, but never change. It's like we don't know what it takes. But I rebel and take the weight. God bless, we do no harm.